Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst Gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Hey Tom, hoe heb je die muur zo strak geschilderd? Ja, vakwerk hè? Met Sigma Perfect heb ik geen strepen. <laughs> En dus ook geen stress. De muur- en plafondverf voor een perfect en egaal eindresultaat. Daarom kies ik als vakschilder voor de vernielde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Het is nu al zomersale bij TUI. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen je budget. Nu ook Griekenland met zomerseelkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI. Live happy. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een gevangenismedewerker in Lelystad heeft toegegeven dat hij voor geld verboden spullen naar binnen smokkelde, zoals telefoons en medicijnen. Hij had zeker vier gevangenen als klant en gaf het huilend toe bij de rechter, meldt Omroep Flevoland. Hij zei ook dat hij zich hiervoor altijd keurig had gedragen. In Frankrijk zijn vier mensen opgepakt voor de dood van een demonstrant vorige week in Lyon. Hij werd in elkaar geslagen bij een rechtsprotest tegen een lezing van een linkse politicus op een universiteit. En dit weekend overleed hij. Volgens de politie zijn er zeker zes daders. De grote baas van de Belgische gevangenissen slaat alarm... omdat er veel te veel mensen op de grond moeten slapen. Alles zit overvol. Het personeel kan het allemaal niet meer aan... als er al personeel te krijgen is. De gevangenisbaas wil het leger inzetten voor het bewaken van mensen die op de grond slapen. Bijna 2 ton steun voor de Oekraïense skeletonner... die niet mocht meedoen aan de Spelen om zijn helm met slachtoffers van de oorlog. Hij krijgt het geld van de baas van voetbalclub Shakhtar Donetsk. Die wil hem helpen zijn sportcarrière voort te zetten. En ook vindt hij dat de skeletonner als een winnaar binnengehaald moet worden. Het weer nog van Weer Online. In het noordoosten winterse buien. Vannacht is het weer droog met een temperatuur rond het vriespunt. Morgen wolken, nu en dan zon en maximaal 5 graden. En dit was het nieuws op Slam. Windfarm. Mm-hmm. serious gourmet Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Lief zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving. Prime Video biedt het best in entertainment. Het einde van de wereld gaat door met seizoen 2 van Fallout. Een wereldwijd fenomeen inbegrepen bij Prime. I defer to you about what to do in this situation. Kijk thuis het epische sluitstuk van het onvertelde verhaal van The Witches of Oz. Huur of koop, Wicked for Good nu. I'm taking you to see the wizard. There's no going back. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist, behalve om te huren of kopen. Inhoud kan advertenties bevatten, 18+. Plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. bandera de de spinningfiets voor een epische challenge. Spin for life. Spin mee, werk je in het zweet en ga los op de vetste DJ-sets...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 Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. d Live your dreams. Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar een combi-deal. Zo lekker en zo voordelig. sap of smoothie en melk Breker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, Oh, wat een geld. 18.000. tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Windfarm. Hmm. Serious serious gourmet Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks.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 En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. U rijdt de sportieve BMW i4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app... en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Break lights, giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Girl, you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend, the one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat your babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blessing. when you are singing it, better than Beyonce. I like the sound of fiance. You know, it's got a little ring to it, and really, when I think of it, growing up, I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mum's 61, and her favorite line to tell her son is sometimes she wish that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip, and dinner was a ruin cause you never got the pick. I know that everybody tell me that I'm sick, cause. So I silence is too loud. Well, I knocked on all the doors, picked up the pictures on the Show op Slam.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 I'm sorry you're not sorry. I need you here for life tonight. volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Hey wist jij dat papa een vroegboeker is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrijvakanties vakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboekseil. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker hè? <laughs> Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mm. mm kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine. Prijsvrij vakanties, nu de hoogste korting tijdens de supervroeg Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Keukenkopers, opgelet! Het is apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Soms kan één verkeerde keuze fatale gevolgen hebben. Komende week in de Slijmmiddagshow is die keuze aan jou met Win or Die. Je bevindt je in een zenuwslopend scenario en jouw